Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. In de Democratische Republiek door milities en rebellen. Dat gebeurde in de regio Kasaï in het midden van het Afrikaanse land. De VN schrijft in een rapport dat er onder de doden meer dan 60 kinderen waren. Mensen werden levend verbrand, in stukken gesneden of doodgeschoten. In Kasaï wordt vooral gevochten door Congolese veiligheidstroepen en een gewelddadige militie. De president van Rwanda heeft bij de verkiezingen in zijn land 98 van de stemmen gekregen. De uitslag is niet bepaalde verrassing. De 59-jarige Kagame is al sinds 2000 president van het land. Twee jaar geleden werd de grondwet aangepast... waardoor hij tot 2034 aan de macht zou kunnen blijven. De president had bij de verkiezingen twee uitdagers. Zij beschuldigen hem van het ondermijnen van hun campagne. Een Duitse mensenrechtenactivist die sinds een maand vastzit in Turkije komt voorlopig niet vrij. De Duitser werd vorige maand samen met een aantal andere activisten opgepakt toen ze een cursus volgden. Turkije zegt dat de groep lid is van een gewapende terroristische organisatie. De Duitse regering eist dat de man wordt vrijgelaten, maar volgens de Turkse rechter is er genoeg reden om de Duitse activist langer vast te houden. Op de A67 zijn explosies geweest op een vrachtwagentrailer met auto's. Dat gebeurde bij Liesel, in het oosten van Brabant. De ontploffingen waren in twee auto's die in brand waren gevlogen. Een brandweerman raakte gewond omdat hij werd geraakt door een stalen plaat. Het vuur is vermoedelijk ontstaan in de cabine van de truck. Op beide kanten van de snelweg kwamen brandende brokstukken terecht.